uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het proces over de decembermoorden wordt niet hervat. De krijgsraad van Suriname heeft de nabestaanden van de slachtoffers niet ontvankelijk verklaard. Die probeerde het proces te hervatten via een wetsartikel dat volgens de krijgsraad is bedoeld voor verdachten en niet voor eisers. De rechtszaak tegen de verdachten van de decembermoorden werd twee jaar geleden stilgelegd omdat het parlement een amnestiewet aannam. Een Nederlandse toeriste heeft in een eeuwenoud Cambodjaans tempelcomplex een Boeddha-beeld vernield. Het beeld van een meter hoorde volgens haar niet thuis in de tempel, die op de werelderfgoedlijst staat. De Nederlandse bracht de nacht door in de ruimte en zegt tegen de NOS dat ze zichzelf niet meer onder controle had toen ze het beeld vernielde. Ze was al vertrokken toen het personeel van de Cambodjaanse tempel de vernieling ontdekte. Iran heeft vertrouwen in het bereiken van een atoomakkoord met het Westen. Volgens president Rouhani zijn er in hoofdlijnen afspraken gemaakt... met de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad en Duitsland. Iran wil uranium gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Het Westen wil voorkomen dat Iran het uranium gebruikt... voor het maken van kernwapens. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zich na ruim vijf weken in het openbaar laten zien. Hij bezocht in de hoofdstad Pyongyang een nieuwbouwcomplex. Op foto's is te zien dat hij een wandelstok gebruikte. De afgelopen weken werd hevig gespeculeerd over de gezondheid van Kim. Bondscoach Guus Hiddink is erg teleurgesteld over het 2-0 verlies tegen IJsland. Hij wil in alle rust analyseren wat er misging en zegt dat hij aanblijft. Arjen Robben noemt de wedstrijd oranje onwaardig.